Om zich te verdedigen kwam ze voor de persconferentie eerder terug van vakantie. Ze vindt het de plicht van de Duitsers om mensen die vluchten uit oorlogsgebied op te vangen. Merkel erkent dat er maatregelen nodig zijn vanwege de aanslagen en zal er alles aan doen om de verantwoordelijken op te sporen. De man die een flat opblies in Drachten is veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. Volgens de rechter heeft hij de ontploffing in december opzettelijk veroorzaakt en is hij volledig ontoerekeningsvatbaar. De man blies een groot gedeelte van het flatgebouw op nadat hij de gaskraan open had laten staan. Hij wilde een rubberboot vullen met gas om naar zijn moeder in de hemel te gaan, vertelde hij in de rechtszaal. Door de explosie stortten twaalf appartementen in. Zes anderen werden onbewoonbaar verklaard. De Japanner die 19 gehandicapten doodstak kon ongestoord zijn werk gaan omdat hij medewerkers van de instelling had vastgebonden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Hij kwam de gehandicapteninstelling binnen door een raam in te slaan. Met sleutels van medewerkers kwam hij in andere delen van het gebouw in kamers van patiënten. De dader stond achter de ideeën van Hitler en pleitte eerder voor euthanasie voor gehandicapten. Frankrijk krijgt na 144 jaar weer een nationale garde. Volgens president Hollande is dat nodig om het land beter te beveiligen tegen terroristen. Het is nog niet duidelijk hoe de nationale garde wordt samengesteld. Wel dat de eenheid er zo snel mogelijk moet komen. Het kunnen reservisten van het leger zijn, maar ook van de politie. Komende maand wordt er een knoop doorgehakt. Veel Fransen klagen dat de overheid te weinig doet om de veiligheid te verbeteren. Het weer, soms breekt de zon even door en valt er een bui.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 Het is de derde jaargang en nummer 29. We zijn te beluisteren via de ether op 106.9 en via de kabel op 104.5. En als je via internet wil kijken en luisteren, tik je even in ZFM Live. mijn naam is Bart van der Meer. Twee uur heerlijke muziek, eh, muziek in de, uh, Nee, nou ja, oké. Daar kom ik zo meteen nog wel even op terug. Eh, maar in het vooruitzicht, dat wou ik zeggen eigenlijk, ja. En we beginnen met The Birds and The Pretty Things. Verder het Million Dollar Quintet. Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Jerry Lee, eh, Carl Perkins en Elvis Presley. Het gaat lekker hoor. we beginnen dus met The Birds and The Pretty Things. Veel plezier. strip, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be warm. Midnight, The Six Man, dat waren de Pretty Things. Eh, Viv uh, Prince, Phil May, Dick Taylor, John Stacks en eh, Brian Pendleton. Dat waren de leden van The Pretty Things. Een hit uit 1966. Een jaar eerder hadden de Birds een grote hit met Mr. Tambourine Man. En dat was de allereerste Dylan-compositie die op nummer 1 eindigde. Alweer 51 jaar geleden. de volgende plaat is wat nieuwer. Die is maar 31 jaar oud. <laughs> Waar hebben we het over? Paul McCartney. and the frog song of We All Stand Together Stand Together van Paul McCartney. En de bijbehorende videoclip die is zo leuk om te bekijken. Dus roep die maar een keertje op naar de uitzending. En dan kan je nog even ruim vier minuten genieten van We All Stand Together. Zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden, 28 juli 1966. Drie nieuwe binnenkomers, allemaal in de onderste regionen. Maar twee van de drie hebben het wel tot de top 10 geschopt. De nummer 39 is nieuw, Ain't Too Proud To Beg van de Temptations. will Nieuw op nummer 39, eh, Ain't Too Proud to Bag van The Temptations. En een plaatje hoger op 38, de mamas en de papa's. I saw her again. nieuw 38, de mams en de Papa's, geschreven door John Phillips en Danny Doherty. En dat was I Saw Her Again. En eh, op 34 de allerhoogste nieuwe van deze week. En ook die, net zoals I Saw Her Again, komt vanzelf in de top 10.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 Delaney en Bonnie en Neverending Story of Love. Money and Friends en The Never Ending Song of Love. Over een paar minuten hebben we de tip van Willem. Maar voordat we die gaan draaien, draaien we eerst een plaat voor Willem en Joke, zijn vrouw. Want die zijn vandaag 44 jaar getrouwd. En wat stond er op nummer 1 toen zij die dag trouwden? see Speciaal voor Joke en Willem. Nummer 1 in 1972 op de dag dat zij in het huwelijk traden. 28 juli eh, 1972. Ehm, dan krijgen we nu de tip van Willem. En eh, de achterliggende gedachte voor de keuze is gauw eh, gemaakt. Want eh, het plaatje wat, ze gaan wat we gaan draaien... komt van de groep Lucifer van... Mm, mm, mm, is ook alweer? Ja, kom nou... Ik ben nou even de naam kwijt. De drummer was in ieder geval Henny Huisman. Ehm, en het heet House for Sale. En waarom kiest hij dat? Omdat het huis waar zij wonen in Haarlem staat te koop. Ze gaan verhuizen naar Leiden. De tip van Willem, House for Sale. En Margriet S. Huis natuurlijk was de naam. sun. dat was eh, de tip van Willem en de House for Sale van de groep Lucifer. Op 4 eh, december 1956, toen stapte Elvis Presley de Sun Record Studios van Sam Phillips binnen. En binnen een uur zaten daar ook nog eens een keer Carl Perkins, Jerry Lee Lewis en Johnny Cash. Ze hebben toen maar een, eh, een paar opnamen gemaakt. Die zijn later in de jaren 80 ook uitgebracht. Maar wij gaan gewoon van deze vier groten een heerlijk nummer draaien.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 You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. my car, drink my liquor from my old fruit jar, do anything that you wanna do. But uh-uh, honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. for the show. Three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue. says go, go, have a time on a Saturday night, baby, and I'm feeling fine. I wanna rock it out. I wanna live it out. I wanna shake it out. Gonna ball it up. I'm gonna live it up. Having a ball night. Well, I got me a date and I won't be late. I picked her up in my 88. She gone down by the social hall. When the joint starts jumping, I'll have a ball. I wanna rock it out. I'll be flying high. I walk on out in the open sky. But I don't care if I spend my dough, cause tonight I'm gonna be a one. I have it, soul. I wanna rock it up. I wanna live it up. I wanna shake it night, I just got paid. A fool about my money, don't try to save. My heart says go, go, have a time for a Saturday night, baby, I'm a feeling fine. I'm on a rock it up. I'm on a rhythm. I'm on a shake it up. I'm on a ball it up. I'm on a rev it up. And a ball tonight. looking for some prison, and time keeps dragging on.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 Elvis Presley met Rip It Up. En Johnny Cash en de Folsom Prison Blues. En van Elvis is er nog wel een leuk verhaal te vertellen over Rip It Up. Er is nog een eh, versie van 21 seconden. En eh, natuurlijk begint het zo met eh, It's Saturday Night and I Just Got Paid. Hij maakte er van It's Saturday Night and I Just Got Laid. Die hebben ze maar niet uitgebracht, die versie. Goed, dat waren ze dus, het Million Dollar Quintet. Quartet. We gaan terug naar 1963, naar een top 100 hit uit dat jaar. Jimmy Gilmer and the Fireballs en Sugar Shack. crazy little shack beyond the tracks. And everybody calls it the Sugar Shack. Well, it's just a coffee house and it's made out of wood. Espresso coffee tastes mighty good. That's not the reason why I've gotta get back up to section of that sugar shack. Just me and her, yes, we're gonna go back to that sugar shack. Oh, to that sugar shack. Yeah, honey, to our sugar shack. Yeah, yeah, yeah, our sugar shack. Dan mogen ze wel eh, categoriseren onder de noemer One Hit Wonder, Jimmy Gilbert's and Fireballs en Sugar Shack. 1983 is de laatste vocale zo'n beetje, denk ik, voor dit eerste uur. Misschien dat we er nog eentje tussen kunnen plaatsen. Maar we gaan luisteren naar de beat. En een nummer wat bekend is geworden door Andy Williams. Can't get used to losing you. And Can't Get Used to Losing You uit 1983. We hebben nog ruim de tijd voor een, eh, een vocale. En die komt dan van QB and the Blizzards. Don't know which way to go. QB and the Blizzards en Don't Know Which Way To Go.